Amber Brandsen met het NOS-journaal. Nederland heeft bij de grootste bank van Zwitserland, UBS... de gegevens opgevraagd van Nederlandse rekeninghouders, schrijft de krant Le Temps. Het verzoek zou te maken hebben met een onderzoek naar belastingontduiking. Volgens de krant wil Nederland gegevens hebben van de periode februari 2013 tot en met december 2014. Niet eerder zou Nederland zo'n omvangrijk verzoek hebben neergelegd in Zwitserland. De Duitse transportautoriteit heeft Volkswagen tot en met 7 oktober de tijd gegeven om een oplossing te vinden voor de frauduleuze dieseltesten, schrijft Bild am Sonntag. De autofabrikant moet voor die tijd met maatregelen komen en ook aangeven wanneer de problemen zijn opgelost. Gebeurt dat niet, dan kan de autoriteit besluiten dat Volkswagen de auto's waarmee mogelijk is gesjoemeld niet meer mag verkopen en zelfs niet meer mag verplaatsen. De tienduizenden vluchtelingenkinderen die elke maand Europa binnenkomen... krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Dat zei kinderombudsman Mark Dullaert in het tv-programma Nieuwsuur. Hij maakt zich met name zorgen om de geestelijke gezondheid van vluchtelingenkinderen... die vaak traumatische ervaringen hebben gehad. Als voorzitter van een nieuwe taskforce wil hij met andere Europese kinderombudsmannen... het probleem onder de aandacht van regeringsleiders brengen. De Catalanen gaan vandaag naar de stembus. Ze kiezen een nieuw regionaal parlement, maar de stembusgang wordt vooral gezien als een referendum voor of tegen onafhankelijkheid van Catalonië. Recente peilingen wijzen op een kleine voorsprong voor de coalitie die voor onafhankelijkheid is. Mocht die de overwinning binnenhalen, dan willen de nieuwe leiders dat Catalonië binnen anderhalf jaar onafhankelijk is. De Spaanse regering in Madrid is fel tegen. Het weer lokaal is het nog mistig. Het is zo'n 5 graden. Vanochtend verdwijnt de mist en zijn er zonnige perioden.